Of er inderdaad is geschoten kan de politie niet bevestigen. Ook is nog niets bekend over de identiteit van de slachtoffers. Een team van waarnemers van de Verenigde Naties is aangekomen in de havenstaat Hodeida in Jemen. Onder leiding van de Nederlandse generaal buitendienst Patrick Kamaert gaan ze controleren of de strijdende partijen zich aan de wapenstilstand houden. Ook gaan ze helpen met het overdragen van de macht van de opstandelingen naar de plaatselijke bestuurders in de stad. Verder moet het staakt het vuur ervoor zorgen dat de uitgehongerde bevolking weer toegang krijgt tot hulpgoederen. Bij een ongeluk op de A10 bij Oostzaan zijn twee mensen omgekomen. Bij het ongeluk waren een auto en een motorrijder betrokken. De bestuurder van de auto is na het ongeluk aangehouden. Ook bij een aanrijding op de N210 in Lekkerkerk bij Rotterdam vielen doden. Het gaat om een man van 29. Bij dat ongeluk waren een busje en twee andere auto's betrokken. Vijf mensen raakten gewond, waarvan wie één zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. De Duitse politie heeft opnieuw iemand gearresteerd... in verband met een onderzoek naar plannen voor een terroristische aanslag. Het gaat om een 53-jarige man die al werd gezocht. Het is de vijfde arrestatie in het onderzoek. De afgelopen dagen werd de beveiliging op verschillende luchthavens opgeschroefd... omdat de autoriteiten bang waren voor een aanslag op het vliegveld van Stuttgart. Hoewel er geen bewijs is voor concrete terreurplannen... gaat de politie door met het onderzoek. Volgens het Duitse blad Focus wordt de groep formeel verdacht... van het voorbereiden van een ernstig strafbaar feit. Het weer. Vannacht trekt de regen weg en de temperatuur daalt naar zo'n 2 graden.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 www.zfmzandvoort.nl found you. Cause I found you. I found you. Cause I Stuur jullie allemaal fijne dagen en...